7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De kennis van en ongerustheid over asbest is de afgelopen jaren afgenomen. Minder mensen dan in 2016 weten dat de vezels risico's kunnen opleveren voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek door bureau GFK in opdracht van Milieu Centraal. Een op de vier huizenbezitters voelt zich ongerust over asbest op het dak. In 2016 was dat nog één op de drie. Veel mensen weten niet wat ze moeten doen om het asbest te laten verwijderen... wat de rol van de gemeente is en wat het kost. Toch moet iedereen met een asbestdak actie ondernemen... want vanaf 2024 is het verboden. De vogelstand in Nederland is de afgelopen jaren flink veranderd. Dat zeggen onderzoekers bij het uitbrengen van de nieuwe vogelatlas. De klapekster, duimpieper en de ortolaan zijn als broedvogels vrijwel volledig verdwenen. Nieuwkomers zijn de zee- en de visarend, de wilde zwaan en de kraanvogel. De onderzoekers geven als verklaring dat het Nederlandse landschap... de afgelopen 40 jaar sterk is veranderd... en in de nieuwe vogelatlas staan 369 vogelsoorten beschreven. De autoriteit persoonsgegevens heeft het afgelopen half jaar... ruim 7000 klachten en tips binnengekregen over mogelijke privacy-schendingen. Dat schrijven de Telegraaf en Trouw. Veel klachten gaan over het recht om inzage te krijgen... in de persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen. In een aantal gevallen heeft de autoriteit daadwerkelijk een onderzoek ingesteld of overweegt dat. Zo hangt het UWV een dwangsom van 150.000 euro per maand boven het hoofd als de website met medische gegevens niet tijdig wordt aangepast. In het Amazonegebied is het afgelopen jaar bijna 8000 vierkante kilometer bos verdwenen. Dat is de sterkste afname in 10 jaar tijd, meldt de Braziliaanse overheid. Het gebied is iets groter dan de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht bij elkaar. Het bos in Brazilië is belangrijk voor het tegengaan van de opwarming van de aarde... omdat het grote hoeveelheden broeikasgas opneemt. Het weer in het zuiden gaat het in de loop van de ochtend regenen.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 Goedemiddag. Maak er een mooie dag van en sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen.